Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Populaire Twitter-accounts van prominente persoonlijkheden en bedrijven zijn korte tijd gehackt geweest. Het gaat om onder meer de accounts van Elon Musk, Bill Gates, de democratische presidentskandidaat Joe Biden en rapper Kanye West. De hackers riepen op geld over te maken in bitcoins. Twitter zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook het Twitter-account van PVV-leider Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. Zijn profielfoto veranderde aan het begin van de nacht. Het is onduidelijk of die hack iets te maken heeft met de grootschalige bitcoin-oplichting via social medium. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar twee keer zoveel cocaïne onderschept als in dezelfde periode vorig jaar. Tussen januari en juli werd ruim 25.000 kilo cocaïne gevonden, tegenover ruim 12.000 kilo vorig jaar. De grotere vangst komt volgens de douane door betere samenwerking met verschillende opsporingsdiensten in binnen- en buitenland. Of er daadwerkelijk meer kook wordt gesmokkeld is niet duidelijk. Het plan om bij Paleis Hoesdijk een stuk bos te kappen om daar woningen te bouwen is goedgekeurd door de gemeenteraad van Baarn. Slechts één partij stemde tegen. Prinses Irene en prinses Margriet uiten vorige week kritiek. Ze gaven in een brief aan geschokt te zijn over de kapplannen. De bedoeling is dat er op het landgoed een hotel en 80 appartementen komen. De coronacrisis kost de gemeente mogelijk anderhalf miljard euro. En als er een tweede besmettingsgolf komt, dan kan het oplopen tot bijna 3 miljard. Dat zeggen ze in een onderzoek van de VNG. Er komt veel minder toeristenbelasting en parkeergeld binnen. En de uitgaven voor bijvoorbeeld handhaving van de coronaregels zijn omhoog gegaan. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Overdag blijft het regenachtig en is het met 18 graden vrij koel. Vrijdag en zaterdag schijnt de zon vaker en wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee.